Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Ook het coronavaccin van Moderna wordt vandaag waarschijnlijk goedgekeurd in de EU. Het Europees Medicijnagentschap is daarmee bezig en het lijkt erop dat het niet lang meer gaat duren. Er staat al een presentatie gepland, zegt verslaggever Jeroen de Jager. Dus je kunt ervan uitgaan dat zometeen bekend wordt dat dat Moderna-vaccin ook op de Europese markt wordt toegelaten. Betekent dat we dan ook met die vaccins kunnen gaan prikken. Nederland heeft er 6,2 miljoen prikken van besteld. Die moeten nog naar ons toekomen vanaf de fabriek. Maar anders dan de Pfizer-vaccins hoeven ze niet op min 70 vervoerd te worden. Dat ligt bij eh, het Moderna wat anders. Dat kan op min 20 bewaard worden. Daar zijn de koelkasten in de ziekenhuizen op berekend. Dus dat is makkelijker eh, in de verspreiding over het land heen. Vanochtend begon Nederland als allerlaatste EU-land met het vaccineren met het Pfizer-vaccin. Ook in de ziekenhuizen zijn ze inmiddels begonnen. IC-verpleegkundige Maurice was de eerste. Hij werkt in het ziekenhuis in Maastricht. En ook bij veel andere ziekenhuizen is inmiddels een bestelbusje met vaccins langs geweest. Het is nog wel even puzzelen, zeggen ze bij het Erasmus MC in Rotterdam. We hebben het ontvangen bij eh, koelkasttemperatuur. En dit vaccin is slechts vijf dagen houdbaar in de koelkast. Eh, dus nu wordt de uitdaging om van die flacons die we gekregen hebben... om die zo goed mogelijk te benutten. En we moeten het ook distribueren naar de ziekenhuizen binnen deze regio. Vooraf is al uitgerekend hoeveel vaccins elk ziekenhuis krijgt. Dat hangt af van hoeveel IC-bedden er zijn en hoe groot de corona-afdeling is. Een crowdfundingsactie voor een Syrisch gezin in Heerlen is afgebroken. Er was vorige maand veel om te doen nadat er een filmpje naar buiten kwam over een heftige burenruzie. Mijn vader werd vaak geslagen, zeker tien keer. Mijn moeder en ik proberen tussen beiden te komen. Ik zag dat mijn moeder een vuistslag in haar gezicht kreeg. Volgens de bedenker van de actie zit het gezin in de bijstand en mogen ze het ingezamelde geld niet ontvangen. Ook zegt hij dat het verhaal van de ruzie toch meerdere kanten heeft. Het weer. Vanmiddag valt er in het oosten wat natte sneeuw. In het westen komt er gewoon regen naar beneden. Het is een graad of twee. Ook morgen is het koud, grijs en regenachtig. Misschien valt in de Limburgse heuvels nog wel wat sneeuw. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A7 Zaanstad richting Hoorn staat 6 kilometer stilstaand verkeer tussen Dijk en Purmerend Zuid. Dat komt door een kapotte vrachtwagen.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 Er is altijd een reden. you need con el amor Het was ook slecht weer in Spanje. Dan kon ik altijd qua verjassen, en hoefde nooit meer af te wassen, ende nooit meer op mezelf te passen. Wanneer ik last van mensen heb, was ik een vrouw gezierig aan, wel meer de truk verloren heeft, als ik chans met een man.